Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het CDA vindt dat meneer Rutte het beeld moet corrigeren. Dat is ontstaan door het meldpunt overlast Oost-Europeanen van de PVV. Hij zou moeten wijzen op de voordelen die arbeidsmigratie ook heeft, zegt Kamerlid Van Heijem. Rutte heeft steeds gezegd dat het kabinet geen mening heeft over het initiatief van de gedoogpartner. Coalitiegenoot CDA vindt die reactie onvoldoende. De PVV verzamelt met het internetmeldpunt klachten over werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Tien ambassadeurs van Oost-Europese landen spreken in hun brief een afschuw uit over het meldpunt. PVV-leider Geert Wilders noemde dat via Twitter zonde van het papier. De luchthaven Schiphol is weer helemaal vrijgegeven. Eerder vanmiddag was er een bommelding. De marechaussee heeft geen explosieven gevonden in de bagage van de man die zei dat hij een bom bij zich had. Ook op andere plekken op de luchthaven is niets gevonden. Het verhoor van de man verloopt moeizaam. Hij heeft bovendien geen paspoort of identiteitskaart bij zich. Het ontvoerde meisje van vijf uit Oude Bos is vermoedelijk misbruikt, zegt de politie. Er zijn tientallen tips binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid naar de dader. Vorige week kwam bij de politie de melding binnen dat een man pogingen ondernam om kinderen te ontvoeren. Hij nam een meisje van vijf jaar mee in een lichtblauwe Ford K. Een uur later liet hij haar weer vrij. Rond deze tijd wordt in het Lenstra stadion in Heerenveen Marco van Basten gepresenteerd als trainer van Heerenveen. Van Basten begint de komende zomer als opvolger van Ron Jans. Die maakte vorige maand bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. Oud-bondscoach Van Basten heeft drie jaar geen club meer getraind. In 2009 stapte hij naar teleurstellende resultaten op bij Ajax. Bij dezelfde club was hij eind vorig jaar even in beeld als algemeen directeur, maar vanwege oneenigheid binnen de Raad van Commissarissen ging dat niet door. Het weer, vanavond regen, mogelijk natte sneeuw. Temperatuur vannacht rond het vriespunt. Morgen eerst nog een bui, in de middag vrijwel droog. En soms wat zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op maandag. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 3 kilometer en voor Maarsbergen 2. De A12 van Arnhem naar Utrecht voor Bunnik 2. A13 daarna Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 2. A15 Europoort Rotterdam voor knoop het Vaanplein 4 kilometer. De A20 hoek van Holland richting Gouda voor Terbrechtseplein 3 kilometer. En voor Moordrecht ook 3.